Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het WK voetbal in Qatar heeft een primeur te pakken. Voor het eerst in de geschiedenis van het mannentoernooi... zullen een aantal wedstrijden geleid worden door vrouwelijke scheidsrechters. De vrouwen komen uit Frankrijk, Japan en Rwanda gaan ook drie vrouwelijke grensrechters mee naar Qatar. De scheidsrechtersbaas van de FIFA is blij met de historische selectie... en hoopt dat de vrouwelijke scheidsrechters bij mannentoernooien in de toekomst... als iets normaals worden gezien en niet als iets sensationeels. Er komt een onderzoek naar de manier waarop het ministerie van premier Rutte berichten opslaat. Dat gebeurt nadat bekend werd dat Rutte jarenlang berichtjes van zijn telefoon verwijderde. Er was vanmiddag ook een debat over in de Tweede Kamer. Vanavond wordt er nog gestemd over een motie van wantrouwen tegen Rutte... maar verwacht wordt dat hij die overleeft en mag blijven zitten. Minister De Jong wil de hoge huurprijzen aanpakken. Huisbazen in de vrije sector mogen nu zoveel huur vragen als ze willen. Het kabinet wil regelen dat dat huren tot 1250 euro onder het puntensysteem gaan vallen. Met dat systeem kunnen huisbazen uitrekenen wat ze maximaal mogen vragen... en je kan dat zelf als huurder checken. En er is een nieuwe stap in een cold case-zaak uit Rotterdam, die van Cedar Soares. Cedar van 13 speelde bijna 20 jaar geleden in de sneeuw vlakbij een metrostation toen het helemaal misging. Hij werd doodgeschoten. Lang dacht de politie dat dat gebeurde omdat Cedar sneeuwballen naar een automobilist had gegooid. Maar nu ligt er een ander scenario, vertelt deze verslaggever van Rijmond. Een ripdeal. Vlakbij dat metrostation zouden ja, drugsdealers ruzie hebben gekregen met elkaar waarbij geschoten zou zijn en een verdwaalde kogel zou dan per ongeluk Cedar Soares op dat parkeerdek van het metrostation fataal hebben geraakt. De politie hoopt dat getuigen langskomen om alsnog hun verhaal te vertellen. Er ligt ook 40.000 euro klaar voor de gouden tip. Het weer is bijna overal droog. Op steeds meer plekken piept de zon er nog even lekker door. Morgen begint ook met wat zon, maar daarna is er weer nattigheid. In het zuidoosten ook wat zware onweersbuien en mogelijk wateroverlast. Het wordt 20 graden in de kustprovincies, 26 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam. Tussen Vinkenveen en de Leidse Rijntunnel 11 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud.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 In de Oekraïne is levenslange celstraf geëist tegen de Russische militair... die een Oekraïense burger doodschoot. De 21-jarige militair heeft schuld bekend. En Stefano Oldani heeft de twaalfde etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Italiaan troefde in de sprint zijn medevluchters Lorenzo Rota en de Nederlander Gijs Leemreizen af.